Jelle Visser met het NOS-journaal. De leiders van de G7, de zeven grote industrielanden... hebben overleg gevoerd met de Oekraïense president Zelensky. In een verklaring zeggen de landen achter Oekraïne te staan. De zeven landen willen de afhankelijkheid van Russische olie afbouwen... en de sancties tegen de Russische regering uitbreiden. Ook worden er maatregelen genomen tegen de Russische financiële elite. In Den Haag hebben zo'n 100 Russen gedemonstreerd tegen de oorlog in Oekraïne en tegen de Russische president Poetin. De betogers liepen van de Russische ambassade naar het internationaal strafhof. Een demonstrant verkleed als president werd daarbij begeleid naar het strafhof. Het protest werd gehouden een dag voor de militaire parade van morgen in Rusland... als de overwinning op nazi-Duitsland in 1945 wordt herdacht. Bij regionale verkiezingen in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein... heeft de CDU een forse overwinning geboekt. De Christen-Democraten haalden ruim 40 van de stemmen. De sociaal-democratische SPD, die bij de landelijke verkiezingen de grootste werd in Duitsland... behaalde het slechtste resultaat ooit in Sleeswijk-Holstein. Zo'n 16 van de stemmen. De verkiezingen in de kleine deelstaat zijn de tweede van drie regionale verkiezingen in Duitsland dit jaar. Volgende week gaat Noord-Rijn-Westfalen naar de stembus, de Duitse deelstaat met de meeste inwoners. En voetbal. Ajax lijkt het kampioenschap nauwelijks nog te kunnen ontgaan. De Amsterdammers speelden zelf en ook maar met 2-2 gelijk. Maar omdat ook PSV niet wist te winnen van Feyenoord... is het verschil tussen Ajax en PSV vier punten... met nog twee wedstrijden te gaan. PSV leek lang de spanning terug te kunnen brengen in de competitie. Tegen Feyenoord leidden de Eindhovenaren met 2-1. Maar in de blessuretijd kreeg Feyenoord een penalty en werd het alsnog gelijk. NEC won vandaag thuis met 1-0 van Go Ahead Eagles. Vitesse Heerenveen eindigde in 1-2. En dan het weer. Vanavond blijft het helder en koelt het snel af. In het noordoosten kan de temperatuur zelfs dalen tot rond het vriespunt. Morgen schijnt de zon uitbundig. Er staat dan weinig wind en de temperatuur stijgt tot ruim 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 heb je vanaf de aansluiting met de A9 ook 20 minuten tijdverlies. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, is Zin in ZFM. ZFM. nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1489 hier op ZFM. Hidden in Time, dat is het nieuwe album van Elion, je met hoofdletters. En de track heet Across the Water. Raveling komt daarna met van Pam Asbury. En track heet Storm Cloud Cutter. zo gaan we terug in de tijd met Kenneth Plom en Simplicity. Dat was ehm, ja, toch wel een, een, of, of wat dacht je hier van Rolanda Sanchez en Salsa Hawaii. Dat is de zomerse klanken. Ja, ook alweer in Peaceful Radio Show 1489. Dan uh, eens even kijken. Sunwalker, om maar eens even in zorgen zweren te blijven van Kea. Eh, wat destijds een, eh, toch wel een behoorlijke hit was in New Age muziekland. We sluiten af met Anthony Boost. Eh, deze beste man die heb ik eh, leren kennen in die jaren. Zo rond, uh, nou, jaren 90 van de vorige eeuw. Uh, Mo Dave gaan we naar luisteren. In ieder geval een track daarvan. En, Anthony, dat was een gitarist kwam uit Engeland, woonde in eh, België. En dat is een heel grappig accent. Krijg je dan een Engelsman met een Vlaams accent. Ehm, en Anthony eh, was destijds gitarist in de begeleidingsgroep eh, van Stef Bos. En is ons helaas veel te jong ontvallen. Heeft wel hele mooie cd's nagelaten. En dan gaan we naar luisteren. De als laatste track 15 van het, eh, dit tweede uur. Ja, <laughs> ik moest even nadenken. Goed, veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1489. Thank you for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at www.hennybecker.com. სახეში თვიე ჯიროსემული მოასმი და თოში შეგორი და მეცოცხალი და პერგერია ხალში და ოცდა თორმეტი სტრაჟნიკი მანდა დასრულოთ ქეوارა მარა ბრისტოს გადავაბიტოზედა მესოვლებს დახმენ გზაში უმოძღალოდეს იენ გონდა ზე მოღალატე და ბრისტავი მივაკალი რიგის ფაზე ო სტომი სტომი ლადე ლადე ლადე ლადე ლადე აბარაკნა რას მერში ანა რომ მეწი არა მარტ ქრისმას შილო დუღერი ხალხი მიყოს მოდგულის წვის გამეს ვატე ოტოში წავში არ მოგულა ამერის ხამაიც და მაფასებს მომავალში და ჯოშე მომხრე is James Asher, and you're listening to my music here on Peaceful Radio with Benno Vugan.